4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van Ecuador is een zware aardbeving geweest. De beving had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in zee op zo'n 170 kilometer van de hoofdstad Quito... waar de schokken ook gevoeld zijn. Mensen renden in paniek de straat op. Een deel van de stad zit zonder stroom... en ook mobiele telefoons hebben geen bereik meer. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Voor de kust geldt een tsunami-waarschuwing. Ook in buurland Peru worden mensen gewaarschuwd voor een tsunami. Amerika heeft negen gevangenen uit Guantanamo Bay overgedragen aan Saoedi-Arabië. Het gaat om een groep Jemenieten die in Saoedi-Arabië een programma gaan volgen om in de samenleving te integreren. Over de overdracht is jaren onderhandeld tussen de VS en Saoedi-Arabië. De deal wordt gezien als een doorbraak omdat Saudi-Arabië tot nu toe geen gevangenen wilde opnemen met een andere nationaliteit dan de Saoedische. Obama wilde omstreden gevangenis op Guantanamo Bay sluiten, maar daar is veel weerstand tegen. Het dodental na het instorten van een appartementencomplex op het Spaanse toeristeneiland Tenerife is opgelopen naar zeven. Bij het zoeken naar vermisten hebben reddingswerkers de afgelopen dagen nog zes lichamen onder het puin vandaan gehaald. Daarmee zijn er in totaal zeven slachtoffers geborgen. Het complex in de badplaats Los Cristianos stortte donderdag in. De oorzaak is nog steeds niet duidelijk. Voor het eerst in de geschiedenis hebben de Nederlandse turnmannen zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Op het kwalificatietoernooi in Rio streed het zestal met acht landen om de laatste vier teamtickets. De Nederlandse ploeg, met onder andere Epke Zonderland, werd derde en sleepte daarmee een ticket binnen. En ook Duitsland, Oekraïne en Frankrijk plaatsen zich op het toernooi voor Rio. Het weer nog, vannacht alleen bij zee nog een bui. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en er kan hier en daar een bui vallen.